Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Een hardloopwedstrijd over de dijk gaat komende ochtend niet door. Het evenement is afgelast vanwege het verwachte slechte weer. Daardoor kan de veiligheid van de deelnemers niet worden gegarandeerd, zegt de organisatie. De afsluitdijk zou van 1 uur vannacht tot komende middag 12 uur worden afgesloten voor het verkeer. Dat gaat nu ook niet door, de dijk blijft open voor het verkeer. De Amerikaanse staat Oklahoma heeft na de aardbeving van vanochtend tientallen schalieputten gesloten. Volgens de overheidscommissie die erover gaat is er wetenschappelijk bewijs dat de opslag van afvalwater bij de winning van schaliegas en olie leidt tot aardbevingen. Oklahoma werd vanochtend getroffen door de zwaarste beving in de regio tot nu toe. Voor de zuidkust van Turkije bij Antalya is tijdens een storm een schip met toeristen gezonken. De ongeveer 80 opvarenden konden bijna allemaal worden gered. Twee mensen worden vermist, onder wie een kind. Het schip was onderweg terug naar de haven, zo'n drie kilometer uit de kust kapseisde de boot plotseling. De vrouw van de uitgeweken Turkse journalist Dündar is op het vliegveld van Istanbul tegengehouden toen ze naar Berlijn wilde vliegen. Haar man was tot voor kort hoofdredacteur van een kritische krant. Hij verblijft op een geheime locatie in Europa, vanwaar hij twitterde dat zijn vrouw nu wordt gegijzeld. Dündar en een collega van zijn krant werden in mei veroordeeld voor hoogverraad na het publiceren van geheime documenten. Na een jaar is er in Nederland weer een wolf in het wild gezien. Bewoners van het dorpje Beuningen in Overijssel aan de grens met Duitsland fotografeerden het dier op een grasvlakte. Staatsbosbeheer zegt dat het zeer waarschijnlijk om een wolf gaat. Een jaar geleden werd in het Groningse Kolham een wolf midden in een woonwijk gezien. Dat dier werd later doodgereden in Duitsland. Het weer, vannacht buiige regen, daarbij kan het ook even onwieren. Komende ochtend trekt die regen naar het oosten weg, dan breekt vanuit het westen de zon soms door. Maar buien met onweer blijven mogelijk en aan zee waait het hard.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 Listen for lessons I'm saying inside music that the critics are blasting me for. Listen for lessons I'm saying inside music that the critics are blasting me for. Listen for lessons I'm saying inside music that the critics are blasting me for.